Hoogwaardigheidsbekleders uit eh, de golfregio, met name natuurlijk uit eh, Qatar waar eh, Haniyeh woonde. De vicepresident van Iran is erbij, het land waar hij gedood werd. De Hamas-leider kwam woensdag in de Iraanse hoofdstad Teheran om het leven. Het lijkt erop dat Israël achter die aanval zat. Meer dan 50 huizen in Enschede zijn onbewoonbaar verklaard na noodweer. Zo'n twee weken geleden viel het daar met bakken uit de hemel... waardoor ook het riool overstroomde. Dat rioolwater is bij tientallen huizen in de muren en vloeren getrokken. In Amerika is een student om het leven gekomen tijdens een bezoek aan de Grand Canyon. De jongen van 20 zou zijn gevallen in de buurt van een uitkijkpunt in het Nationale Park. Hij viel 120 meter naar beneden. En in een woonwijk in de Spijkernissen is een drugslab opgerold. Er zijn vier mensen opgepakt. Volgens deze verslaggever van Rijmond was de inval voor buren geen verrassing. Want er is ook al eerder een inval geweest. Toen waren de bewoners niet thuis, maar vannacht dus wel. En wat ze hebben gezien is eh, dat eh, de arrestanten geboeid zijn eh, afgevoerd en op de grond zijn neergelegd. Er zijn ook misschien wel honderd chemische vaten afgevoerd. En daar is de politie tot vanochtend half acht mee bezig geweest. De politie kwam in actie na een tip van een buurtbewoner... die een vreemde geur rook en mensen met vaten zag sjouwen. Dan nog het weer. Vanavond zijn er opklaringen. Morgen begint het grijs met kans op een bui. Daarna vooral nog in het oosten regen. De temperatuur 22 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A9, Diemen richting Alkmaar. Tussen Amsterdam Zuid-Oost en Alsmeer is de vertraging een kwartier. Op de Ring van Amsterdam, de A10 Zuid, richting Den Haag, is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 In Qatar is de geliquideerde politiek leider van Hamas, Haniyeh, begraven. De begrafenis werd onder meer bijgewoond door de vicepresident van Iran. Hamas-kopstuk kwam woensdag om bij een aanval in de Iraanse hoofdstad Teheran. In een woonwijk in Spijkenisse is een drugslab opgerold. Het gaat om een cocaïnewasserij die werd gevonden na een anonieme tip. De politie heeft vier mensen opgepakt en tientallen vaten in beslag genomen. Een man uit Borculo moet 15 jaar de cel in voor de moord op Wico van Leeuwen. Van Leeuwen verdween in 2022 uit zijn woning in Leeuwarden. Uit onderzoek blijkt dat hij in zijn huis is aangevallen... en dat is geprobeerd om bloedsporen te wissen. Het lichaam van het slachtoffer is nooit gevonden. Het weer zonnig en droog bij 25 graden.